Vijf uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Te onderzoeken of luchthavens hun veiligheidscontroles op orde hebben. De burgerluchtvaartorganisatie van de VN doet dat vanwege de bomaanslag op een Russisch vliegtuig... dat was opgestegen van de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. De bom kon mogelijk aan boord komen doordat de security in Sharm el-Sheikh niet deugt. De conclusies van het onderzoek naar de luchthavens wordt vertrouwelijk gedeeld met de verantwoordelijke landen. De uitstoot van CO2 moet in 2050 minstens 95% lager zijn dan in 1990. Dat schrijven de PvdA en GroenLinks in een gezamenlijk wetsvoorstel... in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. De energievoorziening zou in 2050 volledig duurzaam moeten zijn. De partijen willen met hun klimaatwet de overheid dwingen... meer werk te maken van het klimaatbeleid. De regering zou elk jaar wettelijk moeten vastleggen hoe de CO2-uitstoot omlaag kan en hoe energie wordt bespaard. Havenpersoneel in Rotterdam is bereid twee keer drie dagen te gaan staken. In Spijkenisse stemden 850 havenwerkers in grote meerderheid in... met voorstellen van FNV Havens, meldt RTV Rijnmond. De bond wil de haven in december en in januari drie dagen volledig platleggen. De FNV is bang voor banenverlies vanwege een geautomatiseerde containeroverslag op de Tweede Maasvlakte. Met de stakingen wil de vakbond werkzekerheid voor negen jaar afdwingen... Het havenbedrijf vindt zo'n garantie te duur. De Nederlandse acteur Maarten Heijmans heeft vannacht in New York een International Emmy Award gekregen voor zijn rol als Ramses Shaffi in de televisieserie Ramses. Heijmans nam het in de categorie beste acteur op tegen een Brit, een Turk en een Braziliaan. Vorig jaar kreeg Maarten Heijmans voor zijn rol als Shaffi al een gouden kalf. De serie werd ook bekroond met een Nipkoff-schijf en de Prix Europa.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 句号。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 make it clear. It's time to stand up to a new world that is now so. falling down. spend it. antwoord.nl. that I want you back. 106.9 ZFN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 eternity.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 I hope.